De brand werd rond half drie ontdekt en kon snel worden geblust. De auto is vermoedelijk in brand gestoken door een pyromaan. Eerder vannacht werd op een andere plaats in Vught al geprobeerd een auto in brand te steken, maar dat mislukte. De afgelopen weken zijn in de Brabantse plaats in totaal elf auto's uitgebrand. Alle inwoners kregen vorige week een brief van de burgemeester. Hij roept hen daarin op om goed op te letten en verdachte situaties meteen te melden. Drie Amerikaanse jongens die twee jaar geleden waren ontvoerd... zijn volgens verschillende Amerikaanse media gevonden in Nederland. De jongens zijn nu 11 tot 14 jaar oud. Twee van hen zijn broers en de derde is hun neefje. Ze werden ontvoerd in Californië door hun vaders, die broers van elkaar zijn. De twee vaders zijn volgens de Amerikaanse FBI in Den Haag gearresteerd en zitten nu vast. Hoe de Nederlandse politie daarbij betrokken was, is nog onduidelijk. De drie jongens zitten nu in een opvanghuis. Hun moeders zouden intussen al naar Nederland zijn gevlogen om ze op te halen. In Birma zijn voor het eerst in twintig jaar weer verkiezingen. Veel westerse leiders zeggen dat het stemmen niet vrij zal verlopen... omdat het land geregeerd wordt door een militaire junta. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zegt dat de verkiezingen benadrukken dat de inwoners van Burma zwaar onderdrukt worden. Ook wil ze dat er een internationale commissie komt die de mensenrechten in het land onderzoekt. Oppositieleidster en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi staat nog steeds onder huisarrest. Bij de laatste vrije verkiezingen in Burma won haar partij met een grote meerderheid van de stemmen. De partij doet niet mee aan de verkiezingen van vandaag. Het weer. Vannacht kan er langs de zuidwestkust nog een enkele bui vallen. De minimumtemperaturen liggen tussen 0 en 4 graden. Overdag vooral in het noorden zon. In het zuiden bewolkt met kans op regen en het wordt maximaal 9 graden.